Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na het opzeggen van het humanitair staakt het vuren in de Gazastrook... zijn er de afgelopen dag weer tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen toen Israël de plaats Rafah bestookte met mortieren. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza... kwamen bij dat bombardement meer dan 70 mensen om het leven. Vielen er zeker 220 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat de aanval op Rafah onderdeel was... van de zoektocht naar een vermiste luitenant. Volgens Israël heeft Hamas die vanochtend gevangen genomen. Hamas ontkent iets met de verdwijning van de officier te maken te hebben. In Italië heeft de Senaat ingestemd met zijn eigen afschaffing. De stemming volgde na twee dagen van politiek gebekvecht en opstootjes. Gisteren moesten twee senatoren bij de eerste hulp worden behandeld aan hun verwondingen. Het voorstel om de Senaat te vervangen kwam van premier Renzi. In Italië wordt al tijden geklaagd over de in totaal 945 landelijke volksvertegenwoordigers... die tot de best betaalde van Europa behoren. De senatoren werden tot nu toe rechtstreeks gekozen. Een groot deel van het grondpersoneel van Air France staakt de komende dag. Air France verwacht dat de meeste vluchten gewoon zullen doorgaan, maar dat er wel vertragingen kunnen ontstaan. Het personeel eist onder meer betere werkomstandigheden en meer salaris. Ook willen de werknemers dat luchthavens geen externe bedrijven inschakelen die de vluchten afhandelen. De staking komt op de dag dat veel Fransen op vakantie gaan. De Duitse stad Mannheim is een passagierstrein op een goederentrein gebotst, waardoor twee rijtuigen zijn omgevallen. Twaalf inzittenden van de passagierstrein raakten gewond, een van hen ernstig. De botsing gebeurde op het station van Mannheim. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar de treinen reden volgens getuigen heel langzaam. Het weer, plaatselijk is een bui mogelijk, vooral langs de westkust. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Overdag eerst zon, in de middag en avond stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 25 graden in Zeeland en 28 in het oosten en noordoosten. Dit was het.